uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook vanavond gaat de live-uitzending van RTL Boulevard niet door. Dat heeft RTL bekendgemaakt. Deze week werd Peter R. de Vries neergeschoten bij de studio in Amsterdam. Gisteren was er geen uitzending vanwege een dreiging uit onbekende hoek. Vanavond was het wel mogelijk geweest om de uitzending door te laten gaan, zegt RTL. Maar ze doen het niet om het team van Boulevard een beetje rust te geven. Maandag is er wel weer een uitzending. RTL zegt dat de steunbetuigingen aan de zender hartverwarmend zijn. Peter R. de Vries ligt nog steeds zwaar gewond in het ziekenhuis. OMT-lid Diederik Gommers vindt dat premier Rutte en coronaminister De Jonge vrijdag op de persconferentie excuses hadden moeten maken voor het coronabeleid. Hij schrijft op Insta dat het kabinet de situatie te rooskleurig heeft ingeschat toen eind juni veel versoepelingen ingingen. Dat de besmettingscijfers zo snel zijn gestegen komt volgens Gommers door te veel positieve woorden van het kabinet en toegangstesten die niet op orde waren. De grote brand die vanmorgen vroeg begon in een kipverwerkingsfabriek in Bodegraven is nog steeds niet onder controle. De rookoverlast is wel wat minder geworden. De brandweer verwacht een deel van het bedrijf te kunnen redden. Niemand raakte gewond. Toen de brand begon was er alleen een beveiliger aanwezig. Veel vielen niet te winnen het afgelopen jaar, want sportevenementen en wedstrijden werden afgelast vanwege corona. Een medaillefabriek in Zeist zit daarom met gouden plakkaten tot het plafond. Er zijn dit jaar eh, heel veel medailles blijven liggen, want eh, ja, we hebben het over allerlei wandelevenementen, maar ook andere sportevenementen, of het nou voetbal is, hockey, zwemmen, volleybal. 60.000 vierdaagse kruisjes liggen er in de opslag. Gelukkig staat er geen jaartal op, dus kunnen ze volgend jaar alsnog worden uitgereikt. Het weer nog, af en toe zon vanmiddag maar in het noorden en oosten kans op regen en onweer.